Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Je moet misschien meer gaan betalen voor je trein- of buskaartje. Door de coronacrisis reizen er een stuk minder mensen met het OV. En dus hebben vervoersbedrijven ook minder inkomsten. Ze krijgen wel wat compensatie van de overheid, maar niet genoeg. En dus moet er waarschijnlijk worden bezuinigd, zeggen de OV-bedrijven in het AD. Er gaan bijvoorbeeld minder vaak bussen en treinen rijden. Of je moet meer geld gaan neertellen voor je kaartje. Kamerleden zijn niet blij met de nieuwe sekswet van minister Grapperhaus van Justitie. In die wet wil hij onderscheid maken tussen een verkrachting, dus met dwang en geweld, en seks tegen de wil, waarbij het slachtoffer niet duidelijk toestemming gaf. Maar de VVD vindt een verkrachting altijd een verkrachting en wil dat die wet anders wordt. Wat je in plaats daarvan kan doen is een variant maken van het huidige verkrachtingsdelict. Maar dan zonder die gekke dwang, die moet eruit. Want die verkrachter is niet altijd die enge man uit de bosjes. Maar een variant van verkrachting met geweld en verkrachting zonder geweld. De politiek praat al jaren over deze wet, maar er zit dus niet echt schot in de zaak. Mogelijk moet een volgende minister er nu over gaan beslissen. Storm Alex is flink tekeer gegaan in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië. Er zijn minstens tien mensen omgekomen en er wordt nog gezocht naar vermisten. Van het Italiaanse bergplaatsje Limonetto is nog maar weinig over, ziet deze verslaggever. Hier heeft het water gewoon een gigantische aardverschuiving met zich meegebracht. Alles is hier bedekt in een eh, metersdikke laag stenen en modder. Het hele skioord is gewoon verdwenen. En een lieve actie van Arsenal-speler Mesut Özil bij zijn club wordt bezuinigd. En niet op voetbalsalarissen of de aankoop van nieuwe grenswachtervlaggen. Nee, ze gooien hun mascotte eruit. Soros heet hij. Een groene dino met een voetbalshirtje aan en een petje op. Veel supporters vonden dat alles behalve een goed idee. En voetballer Euziel ook. Daarom heeft hij besloten het salaris van de ontslagen mascotte uit eigen zak te gaan betalen. Het weer, veel buien, al wordt het later op de dag vaker droog. En krijgen we de zon nog even te zien. Het wordt een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Zorgt dat voor 3 kilometer file tussen knooppunt Velzen en knooppunt Raasdorp. Met een kleine 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht.